bij Esch, dat ligt eh, bij Bokstel. En voor ons betekent dat dat er geen eh, treinen kunnen rijden... tussen Bokstel en Den Bosch. er rijden nu in ieder geval bussen. Ook in Friesland zijn spoorproblemen door Dassen. Daar ligt het treinverkeer tussen Sneek en Stavoren eruit tot eind april. Of het in Brabant ook zo lang gaat duren, dat weet ProRail nog niet. Het is ook niet helemaal te voorspellen aan de hand van hoe het in Friesland is. De situaties verschillen onderling wel. Maar het gaat er allereerst om dat we nu toestemming krijgen om ermee aan de slag te gaan. Deze week kan je dus niet met de trein tussen Utrecht en Eindhoven reizen. Er wordt onderzoek gedaan naar het werk van de politie in een eerdere zaak tegen Donny M. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van Gino van 9. Gebeurt in de zomer van 2022. Maar een jaar daarvoor vond de politie al kinderporno op de telefoon van Donnie M. De politie heeft er toen niks mee gedaan. De inspectie is benieuwd waarom die keuze is gemaakt. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn woedend op de regerende partijen. Die willen niet in debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens de oppositiepartij is het wel belangrijk... omdat de winst van de boer-burgerbeweging grote gevolgen heeft binnen de politiek. En hoe duurzaam zijn we eigenlijk, wil de tweedehands kledingplatform het weten. Zij deden er zelf onderzoek naar en het zal je misschien niet verbazen. Tweedehands kleding via het platform is duurzamer dan het kopen van nieuwe kleding. Op straat in Arnhem kennen de meeste jongeren Vindt het wel. Ik ben er net opgegaan, soort van, maar ik heb nog niks gekocht. Maar daarvoor heb ik altijd gezegd, nou ik ga maar naar een tweedehands winkel. Waarom niet online? Ik vind het leuker om wat zeg maar, te kopen in een winkel dan voelt het meer alsof je echt iets hebt gevonden dan als je het online vindt. Critici zeggen dat vindt het juist impuls aankopen in de hand werkt. En als je een jurkje half Europa door laat reizen en het dan maar één keer draagt... dan is er niets duurzaams aan, vinden ze. Dan nog het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag, dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits stelt nog niet zo heel veel voor in onze regio. 80 kilometer file bij elkaar, maar dat zijn voornamelijk files met 3, 4, 5 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op daar. 10 de ringweg van Amsterdam, vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotenvaart 9 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten op de 10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij afrit Volendam, 6 kilometer file.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 Now wish that could hold someone, someone. So tell you love me, won't you show it? Uh. in the note. the flute see It's my favorite one Cause it's so delicate and beautiful I pull out the trombone If it's more suitable Wanna make you smile It's been a little while since I've seen the bite of your teeth Been a hard year Lucky the guitar's here Zandvoort en de regio.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 Chinese bedrijven zullen in Rusland worden geholpen om westerse firma's die zijn vertrokken te vervangen. Die belofte heeft president Poetin gedaan aan zijn collega Xi, die op bezoek is in Rusland. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn woedend op de regeringspartijen... omdat die niet in debat willen over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. GroenLinks-leider Klaver probeert nu via een omweg alsnog een meerderheid te krijgen voor het debat. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plekken droog bij een graad of 8. Morgen opnieuw regen en een graad of 12. por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, por mí, yo por ti, por mí. Una logrillete. Mami.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 Hey, anybody wanna go? Anybody wanna Anybody wanna try? Anybody stay alive? Oh, oh, it's me and you. Oh, oh, Let me take a little moment of time, going above the down, wondering, wondering why you don't wanna be by my side. Time is flying, fast, sky high you, Lord Trying to be numb but pure, Lord have mercy on me, myself and I Should've never been I'm there Body cold when I was over the hill Suddenly I'm out of soul, God I feel so low When I feel the show, no matter where I go You don't see try.